En daar zitten deze MBO'ers mbo werkt leerbanen in een restaurant, de luchtvaarttoerisme toerisme en bijvoorbeeld de kapper zijn het moeilijkst te krijgen. Veel MBO'ers gaan daarom door naar het HBO. Ook Estelle, die wel solliciteerde, maar niks kon vinden met haar mbo-diploma. Als ik kijk naar mijn opleiding, waar ik hiervoor op zat, heel veel. Eigenlijk iedereen op 2 na, die zijn bij de stage wel blijven hangen de rest is allemaal door eh, gaan studeren naar het hbo. Sommige andere mbo'ers vinden wel een tijdelijke baan... maar dat is geen duurzame oplossing, vinden de onderzoekers. Festivals kunnen doorgaan en 100% van hun bezoekers mogen komen. Zonder mondkapje en zonder afstand. Als de politiecapaciteit het toelaat is de disclaimer van de politievakbond. Ze zijn bang dat ze te weinig agenten hebben en dat kan tot onveiligheid leiden. Minister Grapperhaus en de burgemeesters gaan maandag de zorgen van de politie met elkaar bespreken. Het meisje dat vorig jaar filmde hoe een agent minutenlang op de nek van George Floyd zat... krijgt een speciale Pulitzer Prize. Dat is een belangrijke journalistieke prijs. Darnella van 18 maakte de video en de jury bekroont hij nu... omdat hij belangrijk was voor het losbarsten van de wereldwijde protesten tegen racistisch politiegeweld. We gaan eraan beginnen. Eindelijk. Het EK voetbal is begonnen. De bal rolt bij het openingsduel tussen Turkije en Italië. Het eerste fluitsignaal was van een Nederlandse scheidsrechter, Danny Makkely. En dat is voor het eerst. De wedstrijd zelf heeft nog de brilstand, tenminste voor rust. Maar Turkije lijkt wel de dienst uit te maken. Yazici, Burak Yilmaz. Dit is waar Turkije het van moet hebben.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 DJ JK. Beats. coming home now right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went coming home, baby, now I'm sorry now I ever went away I'm coming home, baby, now I'm coming home now, right away I'm coming home, baby, now I'm sorry now I ever went away I'm coming home I'm coming home I'm coming home I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. DJ Op jou 106.9. Tot 11 uur. De dikste beat van DJ als afsluiter. DJ JK in de mix. CFM Zandvoort. See It Sessions in the house.